Mark Peters. Mark Peters. Waar je ook gaat of staat. Jongerenradio op zijn allerbest. Starpoint. Dance event. Once it's tuned to your remote control. Oh, 5 star. Ja. De kleinste streling kan inderdaad eh, behoorlijk wat eh, eh, veroorzaken bij bepaalde mensen. De slightest touch. Stabber FM 937. Inderdaad, de kleinste beats kunnen inderdaad ook een boel teweeg brengen. Stapper FM doet dat elk weekend weer op 937 vanuit Midden-Nederland. En inderdaad, het weekend dat er alweer bijna op zit. Starboard FM 937, we sluiten het weekend Starboard FM af. tussen gapen en slapen. elk weekend weer. Het weekend afsluiten. Zondagavond. Dit is tussen gapen en slapen. We nemen je mee het bed in. We sluiten een weekend de FM af. Muzikaal. Met wat eh, mindere BPM's. Ja, we werken hier als het ware het bed in. Waar je ook gaat of staat. Jongerenradio op zijn allerbest. Starpoint. Dance FM. Take a piece of my my heart, and you know that you have me. Take this piece of my heart, but be careful with what you got. Take this piece of my heart, and I'll love you Slaap. Intermission, take a piece of my heart. Starboard FM 937, daarvoor No Shoes en I Can Wait. En wat zat er ook nog tussen? The Ones, Flawless, Rigo DJ. Starboard FM 937, we tellen af. Tot het moment dat inderdaad één voor één alle verbindingen afgeschakeld worden. En er op 93.7 niks anders overblijft dan ruis. En inderdaad weer vijf dagen zonder zal moeten. Stapper FM 937, het einde is in zicht. nog steeds mijn statement. Als je iets doet, moet je het doen op het moment dat je het nog kan, als je nog jong bent. dat betekent dat dat toch eh, een beetje de jaren zijn om eh, veel dingen te doen. Eh, ja, die je waarschijnlijk later niet meer kan of niet meer mag of whatever. Dan Hartman, We Are The Young, inderdaad, geldt een beetje voor de jocks hier, hè? Ah, je moest eens zien hoor, op zaterdagavond gaan ze ook helemaal uit in plaat.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 Groene Kan, Beeldhoven. Nieuwe Gein. Ah, overal, you got to do the right thing. Trek de kabel uit de muur en luister Ether. Elk weekend 937. Op je radio, dance, trance, R&B, club en classics. De ingrediënten van Starpoint Dance FM. 53 uur lang per weekend. Doen we het voor je. Vanuit in Nederland dus The Most Danceable. zo is het maar net. Die meest maximale muzikale idealen, illegale. Een heel weekend lang als het aan ons ligt. En wie weet, ja, de feestdagen komen er natuurlijk weer aan. Dus wie weet inderdaad eh, wel weer wat langer eh, binnenkort. Ja, als het aan de meeste ligt, dan eh, gaan we gewoon 24 uur per dag, 7 dagen per week door. Ja, ik weet het nog zo net niet kost allemaal zoveel geld. Als ik daar mijn baan voor op moet geven, ik denk niet dat het lukt. Volgens mij gaat het niet lukken. Eh, even kijken, hoe laat is het eigenlijk? Volgens mij is het alweer bijna middernacht, of niet? toch nog even schreeuwende vrouwen eh, zo laat op de radio. Je weet het normaal gesproken, eh, Peters, in de laatste uren van het weekend een beetje rustig aan. Maar als dan Peters ogen bijna beginnen dicht te vallen, dan eh, heeft hij toch even die schreeuwende vrouwen weer nodig. History en Almost Midnight Hour. dat is het probleem ook, hè. Wat dat betreft eh, van de directie. De antennes ook altijd steeds hoger moeten. Peter is een beetje afgepeigerd. Die heb eh, vanmiddag eh, weer daken beklommen, dat wil je niet weten. Antennemasten omhoog geklommen. Tot, nou ja, schrikbarende hoogtes. Dus Peter is een beetje moe, dus die moet een beetje wakker blijven. Dus vandaar even wat, wat steviger muziek toch nog op dit late tijdstip. Nou, waar je het eigenlijk niet gewend bent, want dit is inderdaad het programma om je inderdaad het bed in te werken, omdat je morgen weer naar school of naar je werk moet. History dus, Midnight Hour, uur 937. Ja, laat ik zeggen, ik doe het eh, elk weekend maar weer met veel liefde hoor. Maakt me ook allemaal niet uit eh, hoe hoog het is en eh, op wat voor heb ik dan inderdaad ook mijn nest weer uitgetrommeld wordt omdat er hier en daar weer geknutseld moet worden. Hè, dat is, hoort allemaal bij de liefde, de liefde voor het radio maken. Stapper FM 97 hadden we het over de tijdsmelding. Hoe laat was het nou ook weer? It's 12 past midnight, don't close your eyes, your soul's up alive, and I'll be by your side. I've come to take you there. show you how to care. Just be aware that you'll have to share. I want your love. I want it tonight. I'm taking your heart. Ah, toen was hij ook afgelopen. Hè? Ah, ja, ja, ja, ja. 100% Pure Love. Ik uh, weet eigenlijk niet of, eh, of dat bestaat. Zal vast wel. 93.7 Dance FM. Sometimes I feel like throwing my hands up in the air. I know I can count on you. Sometimes I feel like saying, Lord, I just don't care. But you've got the love I need to see me through. just won't do. But sooner or later in life, the things you love, you'll lose. Just like before, I know I call on you. twijfel mogelijk. Niemand draait zoveel hits als Starpoint Dance FM. Tussen gapen oeh, en slapen. Respect be with me? Don't call me with me. Do you wanna be with me? Don't call me with me. Do you wanna be with me? Don't call me with me. Do you wanna be with me? You better call me with me. <laughs> Open your eyes, move I thought you knew It's all about respect, baby From me to you The things you do, do It really turns me on I wanna make love, baby To the early morn Shower you with flowers It ain't no thing Bank account stacks Like a million dollar man I'm still your lover And you know it's like that So make yourself seen, baby Show me your respect Respect yourself clearly Respect me sincerely I. van een ideale wereld. Wederom respect tussen mensen en hun omgeving. RESPECT Spike. Stapper de FM 937. Nou, weet je wat het fijn is van dit programma? dat Peters die fijne classics alleen maar mag draaien. Ja, dat vindt hij helemaal niet erg. we can hear James Brown say yeah. Ah, een stukje a dan nog even. Ja, toeter maar. Ah, zijn twee dingen waar je Peters helemaal gek van krijgt. Ah, zijn schreeuwende vrouwen en toeters op de radio. James D. Train. Ah, de music. muziek die we elk weekend weer door de eten laten schellen. Die muziek inderdaad, eh, ja, dance, fans, R&B, club en classics. Normaal gesproken de ingrediënten van dit radiostation en je weet het... Op zondagavond, als we hier inderdaad het bed in werken, zijn het voornamelijk classics. Zometeen trouwens, tweede gedeelte, alleen maar fijne rustige plaatjes om lekker de slaap te vatten. to release. Laat het inderdaad los. Ga inderdaad zorgen dat je slaapt. Want eh, ja, morgen weer werken of naar school. Patty LaBelle hoorde je. De laatste. In dit uur. Spreek je zo. possible.